uur. Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. De regio Oost-Ghouta om hulpgoederen te brengen naar de noodlijdende bevolking. Het gaat om een konvooi met voedsel en medicijnen voor 70.000 mensen. In de enclave zitten 400.000 mensen vast. Het Syrische leger heeft nu ongeveer een kwart van de, het rebellenbolwerk in handen. De beschietingen en bombardementen gaan door. Van een dagelijkse gevechtspauze is nog niets terechtgekomen. Of de hulpgoederen Oost-Ghouta zullen kunnen bereiken is nog de vraag. Bij de parlementsverkiezingen in Italië heeft de eurosceptische vijfsterrenbeweging het onverwacht goed gedaan. Dat blijkt uit de exit polls. De vijfsterrenbeweging zou met ongeveer 30 de grootste partij worden. Forza Italia van oud-premier Berlusconi zou met 11 tot 15 minder dan verwacht halen. Verder verliest de regeringspartij PD meer dan verwacht en boekt anti-migratiepartij Lega flinke winst. Met deze uitslag is het lastig om een coalitie te vormen... omdat zowel een links- als een rechtsblok geen meerderheid haalt. De exitpol kan overigens afwijken van de uiteindelijke uitslag. In 2013 zat de poll er bijvoorbeeld flink naast. Door de zware aardbeving in Papua-Nieuw-Guinea hebben 150.000 mensen dringend behoefte aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen. Dat zegt het Internationale Rode Kruis. Door de beving met een kracht van 7,5 van afgelopen maandag zijn 31 mensen omgekomen. Er zijn ook nog steeds naschokken. Duizenden huizen zijn zwaar beschadigd. Ook zijn veel wegen onbegaanbaar geworden. En daardoor kan noodhulp moeilijk in afgelegen gebieden terechtkomen, terwijl er daar veel behoefte aan is. De regering van Papua-Nieuw-Guinea heeft de noodtoestand afgekondigd. Het weer, hier en daar nog wat regen, maar vanuit het zuidwesten droog en opklaringen. Minima rond het vriespunt. Plaatselijk kan het daardoor glad worden. Overdag droog met wolkenvelden en zon en een matige zuidelijke wind.